De vraag zal de komende jaren nog verder stijgen, doordat er flink wat studenten bij het ledental van de SGP-jongeren is de afgelopen twee jaar fors gedaald. In 2009 waren nog 13.000 jongeren lid, nu bijna 4.000 minder. De voorzitter van de jongerenorganisatie geeft toe dat de club op een laag punt zit. We zien inmiddels dat ook reformatorische jongeren zich niet meer automatisch bij organisaties aansluiten, zo liet hij weten. Het weer eh, vanochtend in het noordoosten nog even zonnig. Later overal bewolkt en nevelig, maar het blijft wel droog. Het wordt 5 graden in Groningen en een graad of 10 in Zeeland. Dit was het NOS Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan nog files op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Kloot Eveningen nog 15 kilometer. A4 richting Amsterdam bij Dorp 7 en richting Den Haag 3 kilometer bij Hoogmade. Op de A6 richting Muiden tussen knooppunt Almere en Almere Zand 10. En op de A7 richting Zandam tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zandam nog 8 kilometer. A8 richting Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan 4. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Kadoelen en de Zeeburger Tunnel nog 3 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk 5 kilometer.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 gotta move on He never treated you right, babe So tonight do it for real But he won't forgive you like I did So there's no time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 What kind of life?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 Want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daar vannacht te kijken tot ik alles van je weet Met alle mensen ben de mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet Wil je van leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 Yeah.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 all of my heart

什么？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 De militair werd sinds september vermist. Gisteren vond de Limburgse politie het lichaam in de tuin van een man van 47 uit Herkenbos. Die werd begin deze maand aangehouden en wordt verdacht van doodslag. In zijn huis zijn bloedsporen gevonden. Laurens Frits was gelegerd in Münster in Duitsland. PV-leider Wilders wil extra bezuiniging alleen steunen als er ook fors op ontwikkelingshulp wordt gekort. Wilders twitterde vanochtend dat hij dan 4 miljard korting, euro korting wil op ontwikkelingshulp. Als de VVD en het CDA dat niet willen, dan wordt het moeilijk, zo liet hij op Twitter weten. Verhagen liet meteen weten dat hij de opmerking van Wilders weinig origineel vond. Of er extra bezuinigingen nodig zijn, moet in het voorjaar blijken als er nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau zijn. CDA en VVD willen daar niet op vooruit lopen. De nationale hypotheekgarantie blijft tot 1 juli volgend jaar nog op 350.000 euro staan. Daarna gaat de grens terug naar het oude niveau van 265.000 euro. Dat maakte minister Donner bekend. Het vorige kabinet verhoogde de grens van de hypotheekgarantie in 2009 vanwege de crisis. Bij de nationale hypotheekgarantie wordt er tegen betaling borg gestaan voor de lening van de huizenkoper. De vereniging Eigenhuizen, de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, vindt het een goede zaak dat de nationale hypotheekgarantie voorlopig op 350.000 euro blijft staan. Volgens de NVM is toch de stad